Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De hulporganisatie Oxfam verwijt Europese landen dat die erg traag reageren op het verzoek om extra geld voor de aanpak van de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Er is zeker een miljard dollar nodig, maar er is nog maar 200 miljoen toezicht of overgemaakt, zegt Oxfam. Ongeveer 145 miljoen daarvan komt van de Britse overheid. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken krijgen van de hulporganisatie een veeg uit de pan, omdat ze niet of nauwelijks bijdragen. Het heeft al erg lang geduurd voordat de wereld doordrongen raakte van de ernst van de situatie. En er is nu echt geen excuus meer om te treuzelen, zegt Oxfam. In Somalië, Kenia en Ethiopië lijden meer dan 10 miljoen mensen honger door de extreme droogte in het gebied. President Allende van Chili pleegde in 1973 zelfmoord. Dat is volgens zijn dochter de uitkomst van nieuw onderzoek van zijn stoffelijke resten. In 1973 werd de linkse regering van Salvador Allende tijdens een militaire coup omvergeworpen onder leiding van generaal Pinochet. Het was onduidelijk of Allende door militairen om het leven was gebracht of dat hij zelfmoord pleegde, zoals lijfwachten vertelden. Twee eerdere onderzoeken op het lichaam brachten geen duidelijkheid, maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat Allende met een geweer zelfmoord pleegde. Het Rijksmuseum in Amsterdam moet een bronzen Herculesbeeld dat door de nazi's was geroofd teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse eigenaren. Staatssecretaris Zelstra heeft dat bepaald na advies van een commissie. Het beeld is opgeëist door de erfgenamen van de Duitse kunsthandelaren Oppenheimer. Die moesten het beeld in 1935 verkopen op een veiling die door de nazi's was afgedwongen. De Hercules kwam via een schenking drie jaar later in de collectie van het Rijksmuseum. Een lindenhouten pieta uit de 15e eeuw dat Museum Katerijnenconvent in Utrecht in bruikleen heeft van de staat moet ook terug naar de eigenaren. Het weer van droog en vanuit het westen opklaringen, ook in de ochtend droog, maar smiddags buien, mogelijk met onweer.